hier zul je welkom zijn. Veel plezier in de zomer, zomer in Amsterdam. Nergens is het leven. hart vol Het is de wens van je dromen, zomer in Amsterdam. Vroom open terras. het zomer, zomer in Amsterdam. Kom toch, want hier zul je welkom zijn. Veel plezier. zit een leven zo fijn. La, la, la, Nergens is het